me loca. What the fuck? soufflé. En ik mocht haar niet helpen, dus ze keek naar de tv. Ze stond niet op te letten, de vlam sloeg in de pan. Dus gingen we een frietje halen, ja dat komt ervan. En ik zei, Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil mezelf samen met je neutronen bommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand. Mooi meisje! Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei. Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon uit de kleren in de zon. Want zij was, want zij was mooi. Nam haar mee naar mijn balkon met alleen een handdoek om, maar die gleed meteen al naar beneden. Gaf ze mij de tube aan, wees me alle plekjes aan, liep me toe mijn gang maar gaan. Mooi meisje. Zijn daarna in bed beland, airco op de hoogste stand, waterbed dat golfde lekker mee. Mieren, tietjes, kippenvel, vingers op haar rode vel, hoe dat moet dat weet ik wel. Want zij was, want zij was mooi. Want zij was, want zij was mooi. Lekker, lekker in de zon. Ja, ik ben weer op vakantie. Lekker, lekker in de zon. Voor wat ik daar op het strand zie. total. the lump bamboo. The water threw a party in the county jail. The brazen band was there and began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard us knocked out, Jill. Bear sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows El Block was dancing to the Jill Rock. We're dancing to the Jill Rock. Let's rock and roll. Everybody, let's rock and roll. Throw your hands in the air. zacht door de woestijn. e zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca. En vem zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, zaca. Lekker schudden met die billen, daarna zak je door je knieën. Je gaat langzaam naar beneden. We doen de zakka zakka, ja je moet dus blijven dansen. Niet stoppen, kom bewegen, doe gezellig met ons voor jou champagne knallen als jij zegt wil jou niet bij. Menschen, was Therapie, wir machen Strobo-Party. omdat je steeds aan morgen denkt. Nou en je baas die ziet geen toekomst meer. Vandaag was dus de laatste keer. Nou en als alles even tegen zit en jij in de penarie zit. omdat je nu Ik kan me vergissen, toch blijf ik niet staan. En op je brandende vraag is het antwoord vandaag. En de and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song. Of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though you're. Bye. en niemand krijgt mij klein. Want morgen ben ik rijk, dat is een feit. En willen al die bitches hangen met mij. Want dan heb ik een club en een hele wijk. En heb ik zelfs een gouden mic. En op iedere vinger heb ik een diamant. Een boot, een jetski en een eigen strand. Een mooie planeet en een eigen land. En modellen die me bellen aan de lopende band. Zij sterrenchef koopt die voor me koopt. En in de schuur een bioscoop. En helikopters, dat had ik klaar. Gevuld met champagne en caviar. Maar nu ben ik Mr. Solo. Maak mijn dozo, mijn naam, mijn logo. Dus maak een foto. En zij die me haten zijn gratis promo, dus bedank ik al die lolo's van deze. Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou. Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou. Vandaag ben ik broke, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal neem en voel het slikken zelfs fijn En niemand krijgt mij klein Deze is voor jou, deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou, Ze lacht te slapen ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft. Jij kon alles met me doen. Ik genoot van je charmante lach. Nu wordt het weer net als toen. Jij begreep wat voor mij moeilijk was. Mijn gezicht straalt nu weer blij. Dat ik liefde in je ogen ja, je kwam weer terug bij mij. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Laat je leven achter op de grond. En zie hoe klein Hottest world me ever get in my life. Mm-mm. Me hide them dream, me no care. Me take it anytime, anywhere. In the square, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl, me can't wine for me. Me want a girl, me can't take care of me. Let me feel it, let me reveal it. Oh, me have to really squeeze it. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me tightest hold me ever get in my life. Y'all me just want fi squeeze ya, yeah. put me things all around ya. Yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Hold on, like a fast bike on the road, boom, boom, boom, boom. Girl on the back and she a boom, boom, boom, boom. Give me the maga one, the fat cum, cum, cum. Me play last one time, it come to cum, cum. Me out of control. I'm more fire she wants in her soul. She say more and more and still she grown and still me multiply more. Got me want fi just hold yeah. Put me arms right around ya. Yeah. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want fi just squeeze ya, yeah. put me arms right around ya. Yeah. Girl, you give me tightest hold me ever get in my life. yo. Chop shop rocking on a free art style. Yeah, yeah. If this is true, I thought, then what will I think? Will I stay, but rather I get away? I'm scared that I won't find a to cry, have to see, I have to know that I can be myself. Yeah, yeah. And if I could, I would stay. Yeah. was right. I thought I knew, but it turns out the other way. And I am scared.